Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse ambassade in Den Haag opent vandaag een condoleanceregister voor koningin Elizabeth. Zij overleed gisteren op 96-jarige leeftijd. In de ambassade aan het Lange Voorhout kunnen mensen vanaf 10 uur een laatste boodschap aan de koningin opschrijven. De Britse vlag hangt half stok bij zowel de ambassade als de woning van de ambassadeur. In het Verenigd Koninkrijk is een periode van nationale rouw afgekondigd... die duurt tot de uitvaart van Elizabeth over ongeveer anderhalve week. Verwacht wordt dat koning Charles III vandaag zijn volk zal toespreken. Het ziet er naar uit dat de Tweede Kamer akkoord gaat met een tijdelijke stop op gezinshereniging... om de instroom van asielzoekers te verlagen. Sommige partijen denken dat de maatregelen juridisch onhoudbaar is... maar volgens staatssecretaris Van der Burg is het de enige mogelijkheid... om de crisis in de asielopvang op te lossen. Asielzoekers die een status krijgen moeten dan 15 maanden wachten... totdat ze hun gezinsleden mogen laten overkomen. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over het plan en het lijkt erop dat een meerderheid er dan mee zal instemmen. In het centrum van Vlissingen is een man doodgestoken. Dat gebeurde op een plein waar een studentenfestival plaatsvond. Na de steekpartij probeerden hulpverleners zijn leven nog te redden. Er kwam ook een traumahelikopter naar Vlissingen. Maar na een uur overleed hij toch. In de tussentijd werd in Middelburg al een verdachte aangehouden. Feyenoord is niet goed begonnen aan de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers gingen in Rome met 4-2 onderuit tegen Lazio. Eerder op de avond speelde PSV in de Europa League thuis 1-1 gelijk tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. In de groepsfase van de Conference League heeft AZ met 1-0 gewonnen van de Dnipro uit Oekraïne. Die wedstrijd werd gespeeld in Slowakije. Het weer. Het aantal buien neemt af. In het binnenland kan het nevelig worden. Minima tussen 12 en 15 graden.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 Say me there for you, cara. Ah. And if not, the price be that. I feel like to see ya. See ya. I never traded you for nothing. This love will make, this love will make me the champion. Without you, I'm not going to love. Without you, without you, I'm not going I never you, baby. This love making me No, no. I'm a me what's I'm to make me dead, I'm girl, I want make you. Baby, I'm like make you. Oh, baby, oh, no, no.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 beautiful people. Drop designer. could use some help getting out of this conversation here. You look stunning, in Don't ask that question here. This is my only fear that we become beautiful people. dat het noodlot ons brak. We gingen van een blauwe naar een zwartere dag.